Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar meerdere gevallen van mensen die dieren hebben misbruikt. Het OM kwam hen op het spoor via Julian F., die eerder werd veroordeeld voor kinder- en dierenmisbruik, meldt Omroep NH. F had contacten met mensen door het hele land die hun dieren beschikbaar stelden voor ontucht. Het gaat om boeren, dierenfokkers en eigenaren van huisdieren. Er zijn al verdachten opgepakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen er uiteindelijk vervolgd zullen worden voor het dierenmisbruik. De Duitse bondskanselier Scholz en de Franse president Macron zeggen samen te zullen werken met de rebellen die nu de macht hebben in Syrië. Volgens de Duitse regering verwelkomen Scholz en Macron de val van Assad. De leiders zeggen dat de samenwerking met de nieuwe machthebbers moet gebeuren op basis van mensenrechten. Zo moeten minderheden beschermd worden. Het is nog onduidelijk wat voor koers de rebellen gaan uitzetten in Syrië. Rondom Taiwan zijn de afgelopen 24 uur meerdere Chinese militaire vliegtuigen en schepen gezien. Taiwanese officier noemt dat zeer alarmerend. De militaire activiteit is mogelijk een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. China ziet Taiwan als afvallige provincie. 87.000 Filipijnen worden geëvacueerd vanwege een vulkaanuitbarsting gisteren. De uitbarsting is voorbij, maar er is nog een groot risico op nieuwe uitbarstingen. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De Amerikaanse justitie verdenkt een 26-jarige man van de moord op een zakenman in New York vorige week. De topman van een grote zorgverzekeraar werd voor een hotel doodgeschoten. Gisteren werd de verdachte opgepakt in een restaurant in Pennsylvania. Daar was hij herkend door personeel. Het weer, het wordt een grijze dag met nauwelijks zon en 5 à 6 graden.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 Justitie onderzoekt meerdere gevallen van mogelijk dierenmisbruik, meldt Omroep NH. Het gaat om mensen door heel Nederland die hun dieren beschikbaar stelden voor ontucht. De zaken kwamen aan het licht na contacten op de telefoon van een veroordeelde dierenmisbruiker. De Duitse en Franse leiders zeggen samen te zullen werken met de nieuwe machthebbers in Syrië. Dat moet dan wel gebeuren op basis van mensenrechten, zeggen bondskanselier Scholz en president Macron. Het is nog onduidelijk wat de rebellen van plan zijn in Syrië. Het weer, het wordt een grijze dag met nauwelijks zon en 5 à 6 graden.